Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël wil de aanval van Iran afgelopen weekend... waarbij honderden drones werden ingezet, niet zomaar laten gaan. Alles lijkt erop dat Israël werk maakt van een tegenaanval. Dat zegt correspondent Nasra Habib Allah. Gisteren zei ook defensieminister Gans dat het voor Israël zeker nog niet klaar is... dat Iran hiervoor een prijs zal moeten betalen. Minister Gans zei gisteren alleen dat Israël terug zal slaan, maar niet nu. Hij zei eh, dat dat komt op een moment dat dat voor Israël goed uitkomt. Hoe die aanval eruit gaat zien en wanneer die plaatsvindt is dus niet duidelijk. Ook de VS heeft gereageerd op het conflict. Die zeggen dat Iran moet stoppen met het aanvallen van Israël. Ook de VN roept op om te stoppen met aanvallen over en weer. Bespuugd worden, een duw krijgen of beledigingen naar je hoofd krijgen. Het is dagelijkse kost voor politiemensen... blijkt uit de nieuwste jaarcijfers van geweld tegen politieagenten. Er is een daling in die cijfers, maar die is maar heel klein. Vorig jaar werden in totaal meer dan 12.000 incidenten gemeld. Het kan om van alles gaan, belediging, maar ook zware mishandeling... of zelfs poging tot moord. En vandaag komt het kabinet met zijn tussentijdse begroting... ook wel de voorjaarsnota genoemd. Daar gaat onder, meer, onder andere meer geld uitgetrokken worden... voor slachtoffers van het toeslagenschandaal, de asielcrisis... en voor mensen in Groningen die aardbevingsschade hebben. Er wordt een half miljard vrijgemaakt. De nota komt dit jaar eerder dan andere jaren. Komt door de formatie, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius. Normaal gesproken komt het tegen 1 juni, maar nu komt het eerder. En dat heeft te maken met de formatie. De formatietafel heeft eh, om ja, deze financiële opgave gevraagd. Die willen weten hoeveel er moet worden de Tweede Kamer moet de plannen nog bespreken en goedkeuren. En het weer nog. Het is even klaar met het mooie weer. Vanochtend op veel plekken nog wel zon, maar daarnaast slaat het om. Vanmiddag wolken en buien met hagel en onweer. Het wordt 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Amsterdam Zuidoost 14 kilometer met daar een kwartier vertraging. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Zaandam 4 kilometer. En op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert 7 kilometer. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Het geld gaat vooral naar de noodopvang. Grote Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar 13% minder CO2 uitgestoten dan het jaar ervoor. Vooral bij energiebedrijven was dat het geval. De enige sector waar de uitstoot vorig jaar steeg was de luchtvaart. En op het Indonesische eiland Sulawesi zijn door natuurgeweld zeker 18 mensen om het leven gekomen. Door hevige regenval ontstonden er aardverschuivingen en werden twee dorpen getroffen. Er wordt nog gezocht naar overlevenden. Het weer eerst nog zonnig bij 8 tot 12 graden. Vanmiddag buien met hagel, mogelijk onweer ook en veel wind en dan daalt de temperatuur misschien wel naar 5 graden. All my life and the hereafter I've never seen someone like you uh, You're a knife sharp and deadly is me that you cut into.